Marion Koekoek met het NOS Journaal. Schiphol koopt nog eens 60 bodyscanners. Op de luchthaven staan er nu 15, maar het aantal controles met bodyscans wordt flink uitgebreid. Ook steeds meer landen willen de techniek toepassen. Aanleiding is de mislukte aanslag op eerste kerstdag bij Detroit. Gewapende mannen hebben in Zuid-Frankrijk miljoenen euro's buitgemaakt bij een overval op een geldwagen. Zo'n twaalf overvallers reden met auto's de geldwagen klem in de buurt van Marseille. Ze hielden de bewakers onder schot en bliezen de laadruimte op. De buit is maximaal 4 miljoen euro. Een geitenhouder uit Smilde in Drenthe, die bezwaar maakte tegen het ruimen van zijn dieren, is in het ongelijk gesteld. De boer houdt geiten op twee locaties, terwijl maar op één plek Q-koorts is vastgesteld. Maar omdat de geiten van de locaties eerder wel bij elkaar zijn geweest, moeten ze toch geruimd worden. Zo heeft de rechter bepaald. Een concert van een Russische extreemrechtse metalband in Roermond gaat niet door. Het bestuur van muziekpodium De Azijnfabriek heeft het optreden afgelast. In Roermond was ophef ontstaan over het concert van Temno Zor... die in verband wordt gebracht met nationaal socialistisch gedachtegoed. De cd's van de band zijn uitgebracht op labels met name als Hakenkreuz Productions... Burgemeester Van Beers van Roermond had de AIVD gevraagd onderzoek te doen naar de risico's van het concert. De hulp aan klanten van de Amsterdamse Voedselbank is in gevaar gekomen door een inbraak. Er is geen voedsel gestolen, maar wel vijf computers waarop de voorraden staan en hoe en aan wie die moeten worden uitgedeeld. Verder zijn de sleutels gestolen van de auto's waarmee de etenswaren worden rondgebracht. De Voedselbank Amsterdam heeft zo'n 1500 klanten.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 I don't understand why you have to always be gone. I get along, but the trips always feel so long. And I find myself trying to stay by the phone, cause your voice always helps me to not feel so alone. But I feel like an idiot working my day around the call, but when I pick up, I don't have what to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.